Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op het Beursplein in het centrum van Brussel zijn gisteravond veel mensen bij elkaar gekomen om hun medeleven te tonen met de slachtoffers van de aanslagen. Bij de ontploffingen in de metro en op vliegveld Zaventem vielen zeker 30 doden en raakten 17 mensen zwaar gewond. Op het Beursplein werden bloemen neergelegd, ballonnen opgelaten en kaarsjes aangestoken. De Belgische politie heeft huiszoekingen gedaan in de Brusselse wijk Schaarbeek. Gisteren vond de politie in de wijk in het huis van een van de vermoedelijke daders onder meer een spijkerbom en een IS-vlag. De politie werd naar de woning geleid door een taxichauffeur. Hij had de drie vermoedelijke daders naar het vliegveld gereden en het was hem opgevallen dat hij ze niet mocht helpen met hun bagage. Weggebruikers die vandaag van België naar Nederland reizen... moeten rekening houden met lange files voor de grens. De politie en marechaussee zijn na de aanslagen in Brussel begonnen met grenscontroles. Gisteravond leidden de controles tot bijna 35 kilometer file. Ook voor de grens met Duitsland kunnen files ontstaan... omdat de Duitse politie het verkeer uit Nederland ook controleert. Bij een Amerikaanse luchtaanval op Al-Qaeda in Jemen zijn tientallen strijders om het leven gekomen. Pentagon zegt dat met de aanval is voorkomen dat de terroristen Jemen kunnen gebruiken als uitvalsbasis voor aanvallen op Amerikaanse burgers. De aanval zou zijn uitgevoerd op een voormalige militaire basis die door Al-Qaeda wordt bezet. De komende dagen gaan de winkels van de failliete warenhuisketen V&D open voor de liquidatieverkoop. De keten ging eind vorige maand failliet. Eind vorig jaar failliet en sloot vorige maand definitief de deuren. Om zoveel mogelijk voorraden nog kwijt te raken gaan de winkels nog een paar weken voor het laatste open met een deel van het vroegere personeel. Het weer overwegend bewolkt, maar in Zeeland ook kans op wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of 9.